Het gaat om onder meer hoge telefoonrekeningen en vervoers- en parkeerkosten. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan daardoor financieel krap bij kast te zitten of zelfs geld tekort te komen. De Hongaarse cameravrouw die haar baan kwijtraakte nadat ze vluchtelingen had geschopt, heeft spijt. In een brief aan een krant zegt ze dat ze geen harteloze racist is. Ze werd gefilmd toen ze een rennende man met een kind in zijn armen liet struikelen en maakte trappende bewegingen naar vluchtelingen. Ze zegt dat ze uit angst reageerde omdat er een grote groep vluchtelingen op haar afstormde. In Los Angeles is een kunstroof jarenlang onopgemerkt gebleven. Negen werken van Andy Warhol blijken jaren geleden te zijn gestolen uit een bedrijf en vervangen door kleurenkopieën. Het werd ontdekt toen een van de werken uit de lijst moest worden gehaald omdat het was verschoven.